uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Scholen in Enkhuizen en omgeving hebben vanmiddag een spoedbijeenkomst gehad. Ze willen samen kijken wat ze kunnen doen voor de slachtoffers van een groot zedenmisdrijf. Een man van 26 uit Enkhuizen wordt ervan verdacht dat hij honderden jongens aangezet heeft... tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes. De directeur van het Centrum Seksueel Geweld legt uit dat de impact van online seksueel misbruik... net zo groot kan zijn als fysiek misbruik. Dat uitzicht dan in heel veel nadenken Denken erover En je vies voelen en je gebruikt voelen. Schaamte, schuld, prikkelbaarheid. Slecht slapen, je wilt niet meer naar school. Je wilt er eigenlijk niet aan denken. Dus kortom, heel veel stress. En die stress leidt weer tot lichamelijke klachten, buikpijn, hoofdpijn en moeheid. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de man meerdere slachtoffers fysiek heeft misbruikt. De schrik in Rotterdam na de steekpartij van gisteravond zit er flink in. Daarbij kwam een man van 32 om het leven. Een andere man van 33 raakte zwaar gewond. Het gebeurde bij de Erasmusbrug en deze buurtbewoners zijn nog steeds in shock. Wat gisteravond gebeurd is, heeft me echt heel erg geschokt en geraakt. Dat is enorm schrikken natuurlijk dat dat hier in je buurt gebeurt. En eh, ja, je staat toch wel perplex dat dit gebeurt zo direct voor je voordeur. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam bedankt de omstanders die hebben ingegrepen bij de dodelijke steekpartij op de Erasmusbrug. Ook roept hij op om niet te speculeren over het motief. Tot nu toe was het alleen een zeemansmythe, maar nu blijkt het echt. Golven op zee kunnen meer dan twee keer zo hoog worden dan eerder gedacht. Dat blijkt allemaal uit nieuw Nederlands onderzoek. Dit soort golven heten monstergolven. Ze ontstaan volgens onderzoekers op plekken waar meerdere zeeën bij elkaar komen. Deze reddingswerker maakte wel eens een golf mee van 13 meter hoog. Dat waren eigenlijk zo'n compleet gebouw wat er voorbij kwam qua hoogte. Ik heb nog wel een schreeuw van voren gehoord van hou je vast of iets dergelijks we maakten dusdanige beweging dat ik dacht van deze gaat niet meer terugkomen, deze gaat omrollen. En eh, op dat moment rolde ook inderdaad het schip om. Iedereen overleefde die storm. Door klimaatverandering zullen dit soort monstergolven vaker voorkomen en zullen ze nog hoger worden. Nog veel zon. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen hetzelfde als vandaag. Zon en een graad of 24. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn niet veel bijzonderheden in Noord-Holland tijdens deze spits. De meeste vertraging heb je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Het oponthoud is 10 minuten. Op de N235 van Amsterdam naar Purmerend sta je een kwartier in de file bij Ilpendam. En op de N247 heb je 10 minuten oponthoud bij Broek in Waterland. En dat is van Amsterdam naar Horen.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 De man van 22 riep een aantal keer Allahu Akbar. Het OM denkt dat hij mogelijk ideologisch gedreven is. Israël heeft een grote aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanon zijn er zeker acht doden en 17 gewonden. Doelwit zou een hooggeplaatst Hezbollah-lid zijn en hij is volgens bronnen gedood. In België zijn deze week bijna 140 gedetineerden vervroegd vrijgelaten omdat de gevangenissen overvol zijn. Volgens Belgische media slapen gevangenen noodgedwongen op de grond. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen.